Moutschreurs met het NOS-journaal. Nu gebleken is dat hij daar jarenlang onterecht heeft vastgezeten voor verkrachting. Van der Dussen zei vlak na zijn vrijlating tegen RTL Nieuws... dat hij desnoods op internationaal niveau zijn recht zal halen. Het Spaanse Hoge Rechtshof bepaalde gisteren dat Van der Dussen onterecht heeft vastgezeten... voor de verkrachting van een vrouw. Coalitiepartij VVD sluit niet uit dat Nederland nationale maatregelen moet nemen om de instroom van asielzoekers in te dammen. Dat zei fractievoorzitter Zijlstra tijdens een debat over vluchtelingen. Welke maatregelen het zijn is niet bekendgemaakt. D66 ziet in ieder geval niets in het sluiten van de Nederlandse grenzen, net als de PVDA. Die partij heeft meer fiducie in opvang in de eigen regio. In België zijn twee mannen vrijgelaten die werden verdacht van betrokkenheid bij de aanslagen in Parijs. Het zijn een schoolvriend en een kennis van de zelfmoordterrorist Bilal Hadfi, Die blies zich twee maanden geleden op bij een stadion in Parijs. De twee mannen werden eind november gearresteerd. Een van hen had twee keer geprobeerd om naar Syrië te gaan om mee te vechten met terreurorganisatie IS. Waarom de twee zijn vrijgelaten is niet bekend. Supermarkt Jumbo roept zalm van zijn huismerk terug. Bij een steekproef is in de vis de listeria-bacterie gevonden. En daar kun je heel ziek van worden. Vooral zwangere vrouwen en ouderen lopen risico. Het gaat om de gerookte zalmsnippers en een partij gerookte zalmplakken. Het weer. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog... met in het binnenland kans op lichte vorst. Morgen opnieuw zon. Het wordt zo'n 7 graden. Aan de kust kan een bui vallen.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 En dat nummer dat heet Revenge. Beetje een stevige aanzet eh, van de tweede uur. We gaan nog eh, twee nummers draaien. En dan eh, mag Danielle weer twee nummers spelen. Dus dan weten we in ieder geval wat, wat het laatste blokje wat ze gaat doen. Maar we hebben natuurlijk ook Nederlandstalig echt, werk. En ik heb eigenlijk het een beetje laten liggen. Sorry, Toon. Maar het, eh, we hebben je toch weer eh, gevonden. Toon van Mil, ooit eh, bij ons geweest. Man met een hele grote snor. En nou ja, hij heeft de wind nooit gezien. Dus daar gaan we nu ook maar naar luisteren. kan ik bezitten. Ik heb de wind nooit gezien. Iets wat niet bestaat. Ik heb de wind nooit gezien. Een stormlamp, gevulde koeken. Jij en een lauw blikje bier. Ik heb de hemel dus gevonden nog dichterbij dan hier. Mijn toekomst, die wordt steeds kleiner. Mijn dagen steeds meer waard. Jij mag ze allemaal hebben, als jij ze goed bewaart. Maar hoe kan iets zo onzichtbaar mij laten wankelen waar ik sta? maar raakt zelfs van binnen. Het maakt dat ik nu ga, maar ik wil verder. Ik wil ontdekken en ik wil weten waar ik moet zijn. De schoonheid weer bezitten en naar haar kijken als zij is mijn. Ik wil naar nooit ontdekte kusten en ik wil rozen in een onbestaanbare kleur rood. En ik wil vlinders in miljoenen kleuren. Want anders ga ik dood. Maar hoe kan ik bezitten? Ik heb de wind nooit gezien. Iets wat niet bestaat. Ik heb de wind. En dat was Southbound eh, met eh, het nummer Feathers. Eh, zij zijn vorig jaar geweest, in september zijn ze hier bij ons in de studio geweest. En ze hebben ook nog in de finale gestaan van de Grote Prijs van Nederland bij de categorie bands. Ja, zeg dan dat we er geen neus voor hebben, maar die hebben we dus wel. Alleen, ze zijn het helaas niet geworden. dat is dan weer de enige pijnlijke punt van het hele verhaal. Maar goed, we hebben iets eh, met, uh, met bands die in de finales hebben gestaan van de Grote Prijs van Nederland. Eh, wie kent ook de naam Alaska niet? En uiteindelijk gingen daar ook nog wat mensen mee aan de haal. maar goed, ze hebben hier ooit de eerste airplay gehad. Weten ook maar weinig mensen in ieder geval. we gaan weer naar de andere kant. Want Danielle zit klaar voor de, de, laatste twee nummers. welke twee nummers ga je spelen, Danielle? Million Pieces ga ik doen. Ja. En ehm, The Way of Life. Oké. I still have my friendship bracelet on. You tore yours off when it all broke down. I still don't. dat is het beeld wat ergens op een muur staat. In ieder geval. Het laatste nummer van je. Ja. ja. The Way of Life is het. dankjewel, We gaan eh, zo nog even eh, met je praten over eh, de manier waarop je je liedjes schrijft en noem maar op. Dus, dus het komt helemaal goed. Dat was Danielle van Doorn die wij hier in de studio hadden. zes nummers gespeeld. Maar we hebben natuurlijk ook nog werk liggen. Bijvoorbeeld van deze band uit Brabant komen zij. In My Tree heet de band. En dit nummer dat heet Miller's Land. scarecrow standing on Miller's land. Something about it I don't understand. During the night, it sometimes cries at the moon. It weeps with the willows and dance in the wind, while the light of the moon shows a tear on its skin. At night, you can hear cries at the moon. and he wipes the tears from his face. He knows he cannot be saved, and it sways the night away. Only at night, never during the day. flesh and blood. not the pain and the moon are all that he's got. Since he got cursed, he cries at the moon. Now what had happened to tears from his face. Eh, tenminste, het blokje van twee. In My Tree eh, van het album Push the Blow, Miller's Land. En daarachter hoorde je Gabby Lieve met eh, het nummer Hide and Seek. Ehm, ja, ik kijk even naar, naar de andere kant. En ik ga toch even vragen of ze deze kant op wil komen. Danielle die net zes nummers heeft gespeeld. Dat is natuurlijk altijd de, de vraag van, vond je het leuk? om eventjes eh, voor de radio eh, wat, eh, wat nummers weg te spelen. Ja, zeker. Ja, heb je het al eerder gedaan of is dit de eerste keer? Nee, is voor mij nu de derde keer op de radio. Derde dus, keer? Ja. Nou, waar, waar, ben je eerder geweest? in Spijkenisse. Ja? Smart FM heette dat. Ja. En ehm, in Brielen. Dat zijn, dat zijn de plaatsen een beetje rondom Rotterdam. Ja. Kom je, daar, je komt daar ook vandaan? Eh, ja, ik kom uit Spijkenisse. Jij komt uit Spijkenisse. Ehm, hoe is dan de link Haarlem dan? Eh, dat is vanwege die eh, studenten van in Holland. Oh, die nou, brachten nou mij hier. Ja, nou snap ik het. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, Ze, ja hebben goed werk gedaan. Ik denk, ja, dan, dat, dan verbaast het me ook niks. Dus, dus de studenten uit in Holland, die hebben ervoor gezorgd. dan heb ik het over de pop een artist management, hè? Ja, pop-in artist management. Pop-in artist management. Zitten daar eh, mensen als Frauke Stienstra? Ja, ja, dat dacht ik al. Um, is dat, eh, eh, op die manier helpen jullie elkaar eigenlijk, hè? Zeker, ja. Hoe, ken jij deze, hoe ken jij deze mensen? Hoe ben je met, zijn met, met, met deze mensen in aanraking gekomen? Met deze studenten, om het dan maar zo te zeggen. Nou ja, ik zag dat er eh, bij in Holland een opleiding was voor uh, muziekbusiness, zeg maar. En ik dacht, nou ja, daar moet ik eigenlijk naar, daar moet ik naartoe schrijven. Want ja, hun kunnen mij helpen waarschijnlijk. Dus eh, ja, zo heb ik gemaild en toen kreeg ik een reactie terug. Ja. Dus ja, nou ja, goed. Het, het heeft gewerkt, want een lokaal station uit de buurt, dat zijn wij dus... Die hebben dat, eh, die hebben dat dus opgepikt. Eh, dus nu eh, zit je voor het eerst een beetje buiten de regio van Rotterdam. Maar goed, je hebt net al iets gehoord dat we iets met Rotterdamse muziek hebben. Want Want er komt er nog één voorbij, zo direct. Dat is Graveltown, die komt uit Rotterdam. Maar de Cosmo Carnival en Soundbaan, dat zijn echt pure Rotterdamse bands. Dus... Dus dat komt een beetje uit, eh, uit jouw buurt eh, vandaan. Ja, dat klopt. Ben, ben jij wel eens, eh, ga jij ook als, ja, ga jij ook zelf ook in Rotterdam wel eens een kijkje nemen? Naar, naar hoe andere muzikanten het doen? Ja, zeker. vaak in grounds in Rotterdam wordt heel veel georganiseerd. Goeie, hut is dat. Ik ben er één, keer, één keer geweest, dus, dus ja. Maar er wordt überhaupt volgens mij in Rotterdam veel gedaan, denk ik. Ja, op zich wel inderdaad. ja je moet het wel weten te vinden. Maar als je het weet, dan wordt er inderdaad veel georganiseerd. Ja. hebben, kennen ze jou ook al een beetje? Hebben jij ook al eh, wat, eh, wat links en rechts aan eh, die Rotterdamse mensen... die iets in die muziekwereld betekenen, iets gedaan? Heb je gezegd van, nou, dit is mijn materiaal. Heb je dat al gedaan of niet? ben je zo ehm. bescheiden dat je zegt, nou ja... Er moet mhm. nog wel wat, er moet nog wel wat gebeuren nog, of niet? Nou, ehm, ja, in Rotterdam hebben ze Epitome Entertainment. Mm en ehm, ja, die organiseren vaak jam sessies en zo. Ja. En dan komen er ook vaak eh, ja, mensen uit Amerika over. En die gaan dan luisteren en zo. Ja. Eh, dus ik heb daar wel een aantal keer uh, mijn demo laten horen. Ja. Dus dat is wel heel leuk. Ik kreeg veel positieve reacties op. Dus, ja, ja. want dat is de, de manier om op te vallen natuurlijk. Hè? Ja. Ja, eh, is er nog iets, eh, wat, ga je dat ook weer doen? Zo, zoiets, zo'n avond, zo'n jam sessie, eh, dat dat weer, als dat er weer, weer is? Ja, zeker. Ja? Ja, dus volgens mij bijna iedere maand is dat wel. Dus dan ga ik wel, bijna iedere maand ga ik wel daarheen. Ja. Gaat je vader dan mee of blijft hij blijft hij gewoon achter? En, Nee hoor. Nee? <laughs> nee. ik ga gewoon zelf daarheen. Dus, ja. Eh, maar zoals, zoals, zoals, vanavond, dan is het al wel handig als, eh, als je een, eh, een taxichauffeur erbij hebt. ja, zeker. <laughs> het is wel handig, ja. Hoe belangrijk is jouw eigen familie in dat opzicht wat, als het gaat om muziek maken? Want dat moet natuurlijk ook een belangrijke rol spelen. Nou, eigenlijk mijn familie ehm, heeft niet heel veel met muziek. Ze zijn wel mhm. muziekliefhebbers, dus ze luisteren heel veel naar muziek. Maar ehm, zijn niet zoveel die echt iets in de muziek doen. Nee. Maar... Wel qua instrumenten, maar qua zingen niet. <laughs> Qua zingen niet. Eh, ik kan me voorstellen van, eh, je, je, je, bent nu muzikanten, eh, om, om, om het zo even te benaderen. heb, je, heb je vroeger dan wel eens in ja, de muziekbakken van je moeder en je vader zitten snuffelen van wat hebben zij aan muzikale voorkeuren in BSO? ja, een beetje aan de gang eh, gegaan. Dat kan toch? Ik bedoel, ja. het is niet nieuw natuurlijk. De meesten die moeten dat ergens... Hè, eh, moeten weten waar Abraham de mosterd had. Dus dat heb jij dan kennelijk ook gedaan. Ja, zeker. Vooral Michael Jackson. Eh, dat luisterde mijn vader heel veel. En ja, daardoor luisterde ik dit ook heel veel. Michael Jackson! Ja. Ja, ja, Dus even kijken of... Dat wel een legende natuurlijk. Ja, uh, ga ik hem, even, ga ik hem gewoon even zoeken. Want dat is wel leuk. Ja, die, heeft, die heeft sowieso heel veel op, eh, op het kanaal YouTube eh, staan. Dus eh, nou, laten we maar eens even gewoon een Michael Jackson song er eens even bij pakken. ik denk dat we, dat we deze maar moeten gaan doen. Want daarnet ging de deur ook half open. en dat was in, bij, bij, bij deze song zeker het geval. Namelijk het eh, feit dat, eh, dat tijdens de opname eh, ging er op een gegeven moment een, een deur openen tijdens, tijdens de opname van, van dit nummer. En dat is, hoe kan het ook anders? Ja, je hoort het wel in de, in de videoclipversie. en dat is natuurlijk Be Dit. wijzer ziet ze snel. Kan ik hopelijk de tijd nog volgen of moet ik haasten naar huis? Is er iets waardoor ik niet mag? Alsof mijn benen niet meer willen, de kracht niet uit mijn spieren Johnny stays inside in bed between the sheets. But the blue rain's falling down where no one will go. His house is empty now, and he puts the lights way down low. but starts to cry. He's on the lucky train to Love Town, where nobody lies to him to worry about the things he done. Hard times to be honest, hard times to be strong, and Johnny ran away. Oh, off to a better land, searching for place where the folks will understand. He made a mess and left someone with blame. now he's trying to get back home, and he's driving through the rain. Oh, yes, he's driving through. shining took him by the hand. The rearview mirror shows a long road leaving no man's land. Two different stories, two separate souls. Feels like coming home. When he puts the lights way down low. Now Johnny ran away. Oh, off to a better land searching for a place where the folks will understand. He made a mess and left someone with blame. Now he's trying to get back home, and he's driving through the rain. Oh yes, he's driving through the rain. cold winds blowing through the empty streets. And Johnny stays inside in bed between the sheets. Now the blue rays falling down where no one will go. His house is empty now, and Johnny puts the lights way down low. And Johnny Ray better land. Searching for a place where the folks would understand. he made where the folks will understand. He made a mess and left someone with blame. Now he's trying to get back home. Well, he's driving through the rain. Oh, yes, he's driving through the rain. Oh, yes, he's driving through the rain. Driving Through the Rain. Oftewel eh, de mannen van Graveltown. Daarvoor hoorde je Aina Niet Vanavond. En daarvoor Michael Jackson. Een van de, eh, de platen die, uh, die Danielle ooit gevonden heeft. op zolder misschien? Of niet? Was dat, of was dat niet op zolder? nee, dat was niet op zolder. Maar ja, het werd gewoon veel gedraaid. Ook in de auto en zo zelfs. Dus, ja, ja, dus Zo, zo, ben jij een beetje het muzikale pad op gekomen. Ja. Eh, je zit eh, op het Albeda, hè? Hoe heette het eh, toch? Ja. Nou, vertelde je me net. Dat was wel heel erg leuk. Want we hebben hier in Haarlem hebben een, een, Ja, ik noem het altijd knoppendraaier. En die, die zit bij jou in de klas, hè? Ja, dat klopt, Over Dylan met Low Eric Sound System. Ja. <laughs> Heb je met hem gewerkt of niet? Eh, nee, dat niet. Dat nog niet? <laughs> Nee? nee. Heeft, heeft hij je wel gevraagd voor een keer, voor een project? Of heeft hij dat ook nog niet Nee, ook niet. Nee. Staat je netjes, Dylan. Maar goed. uh, <laughs> maar goed, je bent wel op de hoogte van wat hij, wat hij aan het doen is, hè? Ja, zeker. wat vind je van, van zijn muziek? Ja, ik vind het heel gaaf. Ik vind het iets vernieuwends. En het is ook iets wat je niet veel hoort, zeg maar. Ja. Dus dat vind ik wel heel interessant aan Dylan. Hm. Eh, is het misschien... Ja, ik weet het niet. Eh, kijk je er niet met een scheef oog naar van... zou ik hem niet ook eens een keer bijvoorbeeld eh, kunnen betrekken... met een liedje wat ik aan het maken ben? die bijvoorbeeld misschien een soort remix maakt? Zou kunnen, toch? Ja, wie weet. Dat is wel eigenlijk een goed idee. Ik heb wel een nummer waarvan ik denk... daar zou Dylan zeker wel wat mee kunnen. Ja. Ja. want je zal niet de eerste zijn die... de eerste singer-songwriter die dat doet, hoor. Er zijn, zijn, er wel, uh, zijn er wel meer die dat, die dat gedaan hebben wat dat er gaat, denk ik dat je in goed gezelschap zou zijn. Ja, dat denk ik ook. Ehm, ja, eh, dit, het komende jaar wordt je laatste jaar. Hè? Of dit jaar is eh, je laatste jaar voor, eh, voor de school. En wat ga je dan doen? Ehm, daarna, ja, ik heb dan als het goed is een album uitgebracht. Mm Nou ja, dat is natuurlijk altijd spannend. En je weet niet hoe dat gaat lopen en zo. Dus mhm. ja, daar ben ik heel erg benieuwd naar. Ja ik hoop natuurlijk dat dat heel goed gaat lopen. Ja. Ehm, en ik wil eigenlijk ehm, daarna een opleiding gaan volgen voor logopedie. Dus dat, is toch wel iets anders dan muziek. Maar ja, ik zie er toch wel veel um, ja, herkenbaar punten in. Wat, tre je trek aan in dat vak? Want het is een vak. Nou ja, ik vind het gewoon interessant, zeg maar, om mensen bijvoorbeeld die stotteren of zo om die te helpen met spreken, zodat ze bijvoorbeeld niet meer stotteren. Of... Ja, dat vind ik heel interessant. Ik denk dat je dat ook met sommige zangdingen, dat je daarmee iemand zou kunnen helpen ook. Hm. Wij bij CFM hebben ooit ook een presentator gehad. Hij heeft eh, zijn sporen ook eh, verdiend in de, in de etenpiraterij. Eh. en als we dan met, die, met, die, met deze jongen stonden te praten... Nou, hij stotterde als een gek, maar op het moment suprem dat hier een microfoon vloeiend. Ja. Dus het ik weet niet wat het is, maar eh, ja. Maar het is, voor jou is het een soort ook een roeping om zoiets te doen? Om mensen gewoon puur te helpen eh, daarin? Ja, dat spreekt me wel heel erg aan. Ja. Om eh, ja, iemand te helpen. Ja. Ehm, nou ja, ik, ik zou eigenlijk willen vragen... heb je nog plannen, optredens die je nog, die je nog binnenkort gaat doen? Mm, voorlopig heb ik nog eh, even niks gepland. Omdat ik ontzettend druk ben met het opnemen en zo van eh, mijn album. Mhm. Eh, dat moet in juli, moet het muziekproduct moet zeg maar af zijn. Dus daar werk ik nu heel erg naartoe. Ja. En ja, daarnaast daarna ga ik wel weer gewoon optreden en zo. En alles wat tussendoor binnenkomt, dat doe ik gewoon. Oké, zoals een radio optreden doen en dat soort dingen? Eh, was het je de moeite waard om hier naartoe te komen? Ja, zeker. Past wel. <laughs> Goed, eh, ik dank je voor je komst. En eh, wellicht tot een andere keer. Ja. Oké. Doeg. Doeg. Dat was Danielle van En Wij gaan nog even hier iets draaien. Dat, dat draaien we ook al een enkele weken. Hier Skin met Knee Jerk. Eh, daar eh, werden zij eigenlijk min of meer een beetje ontdekt. Maar wij hebben ze ook al op de korrel. Kin en eh, New Jerk is ook een nummer die we al enkele weken hier bij Alternative FM draaien. Volgende week dan hebben we hier een compilatie van de vierde voorronde van de Rob Daar wordt Die vorige week vrijdag uh, heeft plaats gehad. En dan gaan wij kijken van wie de, de kandidaten zijn. er komt ook nog een compilatie van alle finalisten die mee gaan doen. Dus eh, in die zin kunnen we dus eh, nog wel eventjes eh, daarmee voort. We hebben er nog één. En dat is, nou ja, hij, hij, heeft de grote prijs van Nederland in 2012 gewonnen. Is ook bij ons te gast geweest. En dat is deze meneer. En dat is Rogier Pelgrim. En ik zeg tot volgende week. Dag. a stranger and I have my ways. Walking around, wandering my days. Hide and seek as I fall from grace and minds. I tramp. Don't talk to me because I won't succeed. Explaining all the things my mind sees. The silence is the song I sing, my creed when my words lack dreadful lonely about afraid of what'll happen next to me.